Lars Militsen met het NOS-journaal. NAVO-chef Rutte is in Washington voor een gesprek met president Trump. Daarbij wordt onder meer gepraat over een mogelijke Amerikaanse terugtrekking uit het bondgenootschap, meldt het Witte Huis. President Trump dreigt daar vaker mee. Hij is boos omdat landen hem niet willen helpen in de oorlog tegen Iran. Volgens de Wall Street Journal denkt Trump erover om Amerikaanse troepen weg te halen uit landen die hem niet steunen. Die troepen zouden dan naar andere landen gaan. Er zijn tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er signalen dat de zeeroute wordt heropend. Maar Amerikaanse media zeggen dat de zeestraat is gesloten. Iran is onder meer boos vanwege de zware Israëlische aanvallen op Libanon, ondanks het bestand. Daarbij kwamen 182 mensen om. Volgens Trump was Libanon geen onderdeel van het staakt het vuren... maar Iran ziet het wel als een schending van het bestand. Ondanks het vuurwerkverbod hebben 93 mensen bij het kampioensfeest van PSV brandwonden opgelopen. Het kwam door fakkels die werden meegenomen, zegt de gemeente Eindhoven. Het gaat om eerste graad brandwonden. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De gemeente liet eerder weten dat er een strikt verbod zou gelden... op het meenemen van vuurwerk en fakkels na de huldiging van PSV. Afgelopen dag was het officieel de eerste warme dag van het jaar. Daarvan is sprake als het in de beeld minimaal 20 graden wordt. En dat gebeurde dus. Het werd 20,5 graad. De eerste warme dag valt steeds vroeger in het jaar. Enkele decennia geleden gebeurde dat meestal eind april. Tegenwoordig rond deze tijd. Een warmterecord is het niet. In 2020 werd het op 8 april 24,5 graad. Het weer. Op de meeste plekken is het helder, bij een graad of 7. In de ochtend en middag is er veel zon, bij 18 tot 23 graden.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 ZFM. Met het nieuws van 1 uur.